Dik Hart met het NOS-journaal. De Slovaakse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De regering wil daarmee voorkomen dat de gezondheidszorg in het gedrang komt... door een protestactie van artsen. Zo'n 2000 van de 7000 artsen zijn van plan om volgende maand hun baan op te zeggen. Ze vinden dat ze te weinig salaris krijgen... en ze klagen over slechte werkomstandigheden. De Slovaakse regering heeft de salarisverhoging van 300 euro geboden... maar de bonden eisen 700 euro... Nu de noodtoestand is afgekondigd zijn de artsen verplicht om aan het werk te blijven, anders krijgen ze een boete of een celstraf. In het noorden van Israël is een aantal raketten uit Libanon ingekomen. Volgens het Israëlische leger werden alleen een aantal gebouwen beschadigd. In een verklaring waarschuwde Israël dat de Libanese regering de plicht heeft dit soort aanvallen te voorkomen. Israël reageerde op de aanval met beschietingen op doelen in Zuid-Libanon. De verantwoordelijkheid van de aanval op Israël is nog niet opgeëist. Mogelijk is het een actie van de Libanese Hezbollah-beweging. Deze maand waarschuwde Hezbollah-leider Nasrallah, Israël, een aanval op Iran of Syrië zal leiden tot een regionale oorlog, zei hij. In Gorleben is gisteravond laat na vijf dagen het omstreden kerntransport vanuit het Franse La aangekomen. Nog nooit heeft een kerntransport naar de Noord-Duitse plaats er zo lang over gedaan. Ook waren de kosten nog nooit zo hoog transport met 13 vaten hoog radioactief afval werd tijdens de reis verscheidene keren gehinderd door actievoerders die de spoorrails hadden geblokkeerd. Ook op het laatste stuk over de weg van Dannenberg naar Goorleben werd het transport gestopt door tegenstanders van kernenergie. Bij de acties van demonstranten greep de politie hard in. Daarbij vielen honderden gewonden, onder wie ook agenten. De politie had een kleine 20.000 agenten ingezet om het kerntransport te begeleiden.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 Ik heb alles gedaan. Ik wil niks meer horen. En ik zwijg als ik graf. Stop voor altijd met roken. Ik ga terug naar een alles gedaan. Ik heb alles Hoe Hoezo liefde en wat nou haat? Maakt mij niks meer uit.